nummer kwam uit in een tijd dat eh, de popmuziek, popmuziek lekker tekeer ging. Eh, de Rolling Stones tekeer gingen, de Beatles, langhaar, werkschoen, tuig. En toen kwam opeens dit. Ja, dat vond iedereen geweldig, ook de senioren. Broco Herm, aan het begin van een nieuwe aflevering van de zondagmorgen van GoFM. A Wider Shade of Pale. Twee keer in dit geweest in eh, 1967 en ze deden het dunnetjes over in 1972. Morgen met Alfred Blokhuizen. Welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur met lekkere, relaxte muziek. Het eerste uurtje, daarna wat meer tempo en een paar interessante onderwerpen.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 We gaan praten straks over een thuisbatterij die helemaal in Nederland wordt gemaakt. Dus die komt niet uit China, zou je kunnen zeggen. Het komt van Charged. We gaan straks eh, praten met eh, Twan Voice erover. Dus blijf lekker luisteren naar jouw GoFam. Is there a time for first communion? A time for eternity? Is there a time to turn to Mecca? Is there a time to be a beauty queen? Is she come? she you're sailing by. I found my meaning in this life.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 Van Raccoon, Love You More. En de Passengers ervoor met Miss Sarajevo. Een beetje klassieke muziek eigenlijk, een beetje op de radio. Hè? Bij jouw GoFam op deze, ja toch, inderdaad prachtige zondag. Na een, regenachtige donderdag en eh, vrijdag. We kunnen weer genieten de komende dagen weer van warm weer. En je hoort eigenlijk aan mijn stem hè, dat... Eh, de regenbuien hun sporen hebben achtergelaten. Maar dat gebeurt niet met de muziek hier bij GoFam. Want we gaan weer lekker Franse muziek draaien. Waarvan je denkt van, hé, hey, dat is ontzettend eh, lang geleden. Muziek van Pascal Danel. Il pas beaucoup plus loin. La nuit viendra bientôt. Il voit là-bas, dans le lointain, les neiges du Kilimanjaro. La fille qu'il aimait il s'en allait, main dans la main. Il la revoit quand elle riait. sans doute à quoi il pense. Il va mourir bientôt. Elles n'ont jamais, jamais été si blanches. Les neiges du Kilimanjaro. feront un blanc manteau. Où tu pourras dormir. Elles te feront un blanc manteau. Où tu pourras dormir, dormir, dormir. Dans son délire, il lui revient fille qu'il aimait. Il s'en allait, main dans la main. Il la revoit quand elle riait. to talk it over, but the words got in the way. We're lost inside this lonely game we play. Thoughts of tried to talk it over, but the words got in the way. We're lost inside this lonely game we play. Thoughts of leaving disappear. als je hier niet zen van wordt, dan weet ik het ook niet meer de zondagmorgen. Tijdens de heerlijke koffie hier in de studio. Tja, ruikt hier ook lekker hoor. Ja, we doen ons best, zal ik maar zeggen, om ook de koffie lekker te houden hier. Dus. En we hebben er weer ouderwets een sprits bij. Nu zo'n sprits met een eh, strookje chocolade, weet je wel. Half sprits, half choco. Geweldig. Hey, tijd voor ons eerste onderwerp hier in de show. We gaan het hebben over eh, wat tegenwoordig heel hot is. Zonnepanelen en een thuisbatterij. Je hoort er meer over hier in een gesprek met Herman de Bruin. De eerste thuisbatterij van de Nederlandse makelij die gaat in productie. Daarvoor is Twan Voice in de uitzending medeoprichter van Charts. En wat dat precies is, dat hoor ik wel van hem. Eh, meneer Voice, welkom. Ja, dankjewel voor de introductie. Ja, eh, thuisbatterij. Wat bedoelen we met een thuisbatterij? We hebben allemaal batterijen thuis, toch? Eh, een thuisbatterij is een batterij die eh, speciaal gemaakt wordt om uh, in bijzonder zonne-energie op te slaan. overtollige zonne-energie mhm. van overdag en, en die over te heven naar de avond. Zodat je ook s en s'nachts groene stroom gebruikt. Ja, daarmee schijnt het zonnetje 24 uur per dag. Ja, dus je kan het beter zelf opslaan. Dan kan je het ook zelf gebruiken op het moment dat je het nodig hebt ja, dat wordt, die, business case wordt steeds interessanter. Eh, er is nu inderdaad nog steeds de salderingsregeling. Dus de mhm. aankomende eh, twee jaar kun jij wat je op jaarbasis eh, opwekt, wegstrepen tegenover je eigen verbruik. als de salderingsregeling eraf gaat, dan kan dat met een afgebouwd percentage. Dus heb je een vast contract, dan is de business case nu nog heel erg klein. Heb je een dynamisch energiecontract, eh, wat steeds meer mensen hebben, eh, dan is de business case er nu al, omdat de energieprijzen ja, tot wel 70 cent eh, kunnen verschillen, zoals afgelopen weekend. Ja, precies. En wie wat spaart, die heeft wat. Ja. ja. Ehm, die batterij, dat kost natuurlijk ook geld. Ja, ja. En hij is maar voor één dag beschikbaar, of kan je daar weken mee vooruit? Ehm, je wilt hem elke dag inzetten. Eh, dus een hele grote batterij in je tuin neerzetten, eh, dat is financieel niet zo aantrekkelijk. Hè. Het kan. Eh, laat je een batterij op, nou die energie blijft er wel een, half jaar in zitten. Of langer. Mhm, mhm. maar ons doel is de batterij elke dag in te zetten. Dus overdag opladen en, en s'avonds ontladen op basis van je verbruik. Dus, dus ja, afhankelijk van hoeveel je verbruikt eh, kun je een, een deel eh, zelf eh, uit je batterij halen. En een deel zul je dan nog uit het net moeten halen. En in de winter is dat meer. Ja, ja logisch. Ja. Nou zijn jullie een start-up en die heet Charged. En daar zijn jullie een paar jaar geleden mee begonnen als een beetje de, de, degene die zeiden, nou we gaan eens wat bedenken. Of, of waren jullie al bezig met uitvindingen? Ja, jaren geleden eh, begon het met een hobby. Ehm, want eh, ja, mijn achtergrond is elektrotechniek. en dat vond ik heel erg leuk. En ja, Roeland, waar ik het samen mee doe, heeft een werktuigbouwkundige achtergrond. Mhm. Ja, eerst persoonlijke interesse. En ja, om ons heen, hoezo eh, batterijen om je energie op te staan? Ik kan toch gewoon salderen? Ja, maar toen vonden we het leuk. En nou, toen op een gegeven moment werd de business case steeds interessanter. dus we, deden, we deden grote installaties, eh, veel kilowatten en, en, en, en meer, meer kilowattuur. Eh, dat kostte een hele hoop geld en, en veel tijd om te installeren. En nou, toen was daar de drijf om het ook voor consumenten aantrekkelijk te maken. Dus de prijs van dat product moest omlaag. En er moest een instapmodel komen. En daar is sessie, uit die gedachte is sessie geboren. Wat is eigenlijk de prijs precies. Een sessie kost op dit moment eh, nog 2800 euro. Dus wij kopen onderdelen rechtstreeks in en we leveren rechtstreeks aan de consument. Maar je moet eerst wel die investering doen natuurlijk en dan ga je pas terugverdienen. Ja, ja, dus, ja. Maar, ja, dus, eh, ja, dus je kunt nu 20, 50 en 100 procent aanbetalen. En dan leveren we in kwartaal 1 beginnen we met, met uitleveren de eerste dit jaar nog. Ehm, nu zitten we wel in, in batch 2. <laughs> met deze aantallen. Dus ja, ja. dat zal eindkwartaal 1 eh, worden. Dus het gaat even duren voordat jullie ze kunnen leveren. Of, of hebben jullie er genoeg liggen dat je zegt, nou als er duizend of 2000 mensen komen, kunnen ze ook gelijk leveren? <laughs> nee, nee. Eh, <laughs> zo snel gaat het niet. Hè? Dus, eh, dat kost een hele hoop werkkapitaal. dus een start-up. dus we gaan geleidelijk en gezond groeien. Eh, dus daarom hebben we nu ook gezegd, eh, oké, we gaan nu naar batch 2. Iedereen moet de aandacht eh, krijgen die die verdient. En als we nu opeens 2000 batterijen moeten installeren, dan ja, er zijn er al handjes tekort. Misschien kunnen jullie wel even de website geven, want daar kunnen mensen meer op zien. En daar kunnen ze ook besteld worden, neem ik aan. Ja, ja klopt. Op sessie.nl, mhm. S-E-S-S-Y. Ja, eh, ja eh, vind je alles over, eh, over de sessie thuisbatterij. Ja, ik neem daar zeker even een kijkje. Ja, dat is zo. En dan denk ik dat het een heel mooi product is om in Nederland verder te verspreiden. Ook alleen al om de stroomkosten naar beneden te brengen. Wat we echt hard nodig is. En zeker nog in de toekomst. Ja. Twan Voice, medeoprichter van Charts over de eerste thuisbatterij van Nederland. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat jullie allemaal doen. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Hi something I want to say to you.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 Sommige mensen vinden dit nummer een beetje saai. Misschien is het wel zo, maar je moet natuurlijk naar de tekst luisteren. En dan is het een geweldig nummer. Sanit O'Connor. Natuurlijk Nothing Compares to You and the Night People met Again Here in the Show. De zondagmorgen van GoFM. Het is weer zo'n 13, eh, 12 minuten voor 11. Wat schiet de tijd op? Dat krijg je natuurlijk met prachtige muziek en easy momenten. Ja. En we hebben het hier wel naar de zin hoor, hier in de neuzen.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 Natuurlijk vanzelfsprekend. Mijn zusje woont daar en die zegt dan, ja dat komt vanwege mijn warme hart. Hmm, of haar uitstraling. Heb je dat weer? Nou ja, je bent weer op de hoogte, zal ik maar zeggen. Eh, verder hoorde je de Pussycat Dolls en Stick With You. We gaan richting 11 uur. Ik heb nog één prachtig nummer voor je. En ik ga ook nog wat violen voor je draaien. Hier is iets moois van Neil Diamond. I am I set. En ik ben over een paar minuten bij je terug.